Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een explosie vanmiddag in een café in de Spaanse hoofdstad Madrid... zijn zeker 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk was het een gasexplosie. Het café is op de begane grond van een gebouw met drie verdiepingen... waarin ook woningen zijn. Brandweerlieden zijn bezig om het puin met de hand op te ruimen. Er zouden nu geen mensen meer binnen zijn. In het complex in Madrid zouden elf gezinnen wonen. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De Amerikaanse president Trump wil dat alle NAVO-landen stoppen met het kopen van olie uit Rusland. Ook wil hij dat deze landen samen importheffingen instellen van 50 tot 100 procent op producten uit China. Doen ze dat niet, dan zal Trump geen zware sancties opleggen aan Rusland, schrijft hij op Truth Social. Vooral Hongarije, Turkije en Slowakije zijn afhankelijk van de import van Russische olie. Bij een anti-immigratieprotest in Londen zijn meer dan 100.000 mensen aanwezig. Het protest is georganiseerd door de anti-islamactivist Tommy Robinson. Het motto van de demonstratie is Verenigd het Koninkrijk. In Londen is ook een tegendemonstratie aan de gang onder de naam Sta op tegen racisme. Dat protest is een stuk kleiner met ongeveer 5000 mensen. De politie in Londen is massaal op de been met duizend extra agenten. Ajax heeft in de Johan Cruijff Arena gewonnen van PEC Zwolle. De wedstrijd eindigde in 3-1. Na een goede eerste helft stortten de Amsterdammers naar rust in elkaar... en waren de Zwollenaren dicht bij de gelijkmaker. Maar Mika Gods stelde in de 86e minuut met een goal de overwinning van Ajax veilig.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 To come up with a song. Then all the while I think of you. A very strange reaction. The more I see, the more I do. Baby. highway. Tell all your friends they can go my way. Pay your toll, sell your soul.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 Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make Andy, did you hear about this one? Tell me how you're locked in the pond.